kinderen wereldwijd groeit op in een crisisgebied, zegt Save the Children. De hulp op jaren 90 is de manier van oorlog voeren volgens Save the Children wel harder geworden. En dus lopen kinderen meer gevaar. Hulpverleners kunnen de slachtoffertjes vaak niet bereiken... omdat ze worden tegengehouden door strijdende groepen. Vooral landen als Syrië, Afghanistan en Somalië zijn onveilig. Een Brit die zijn vier kinderen heeft geprobeerd om te, om te brengen... is veroordeeld tot levenslang. Hij komt na minimaal 14 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De 29-jarige man viel vorig jaar zijn kinderen aan met een hamer... en reed daarna met hen in een auto met 150 km per uur tegen een muur van een pub. Zijn twee zoons, dochter en stiefdochter, raakten zwaar gewond. De dochter van zeven is voorgoed verlamd geraakt. De man zegt dat hij door drugsgebruik in een psychose verkeerde... en dacht dat hij werd achtervolgd. Het woonhuis in Nieuwegein waar vandaag twee handgranaten zijn gevonden... is door de burgemeester per direct gesloten. Hetzelfde huis werd vorige week al zeker 15 keer beschoten. De burgemeester wil met de sluiting verdere incidenten voorkomen. Over de bewoners van het pand wil de politie niets kwijt. Vanwege de vondst van de handgranaten vandaag werd de straat afgezet... en zijn leerlingen en leraren van een nabijgelegen basisschool geëvacueerd. Het weer vanavond opklaringen, het blijft droog, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon en dan ongeveer 7 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging bij Rotterdam en Amsterdam. Ik noem momenteel de files met eh, meer dan een kwartier vertraging. Dat zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Dorp een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knopen de Nieuwe Meer 20 minuten. Van Den Haag naar het zuiden tussen Rijswijk en knopen Ketelplein 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein een kwartier vertraging. Een half uur voor de A10 richting Zaanstad tussen Slotermeer en Zeeburg. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knopen de Lunetten en Oude Rijn 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 20 minuten vertraging. En van Nijmegen naar Rotterdam op die A15 bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten.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 Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it kleien en al hebben ze geheeld.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 heeft minister Wiebes vanmiddag aan de Tweede Kamer beloofd. Toenmalig minister Kamp besloot eerder al dat er tot eind vorig jaar niet naar schaliegas geboord zou worden. De winning van het gas, dat in steen zit opgeslagen, is omstreden omdat het slecht zou zijn voor de bodem en het grondwater. Regeringspartij ChristenUnie noemt het besluit van Wiebes een mijlpaal. En oppositiepartij GroenLinks zegt dat de strijd na zeven jaar eindelijk is gestreden. Tegen een jongen van 14 uit het Friese dorp Katlijk, die zijn eigen ouders met een mes ombracht, is 12 maanden jeugd.